Maria weer de bergen in met Gino. Mooie Gino was haar vriendje van weleer. En als druivenplukker zijn ze dan weer samen. In de hete zon laait de hartstocht dan weer op. Maar pas als alle vaten weer gevuld zijn, dan zetten ze